De immigratie van niet-westerse allochtonen naar Nederland kost de samenleving tussen de 6 en 10 miljard euro per jaar. Dat blijkt volgens de PVV uit voorlopige resultaten van een onderzoek van het instituut Nijver. De PVV die Nijver om het onderzoek had gevraagd ziet hierin een bevestiging om te stoppen met massa-immigratie. Nijver zelf vindt het vervelend dat de gegevens naar buiten zijn gekomen. Het instituut zegt nog volop bezig te zijn met het onderzoek en denkt dat Wilders een grove schatting heeft gemaakt. Het gemiddelde vermogen van het Nederlandse huishouden is nog nooit zo hard gestegen als vorig jaar. De toename komt vooral door het herstel van de aandelenkoersen, zegt het CBS. Daardoor steeg het vermogen dat huishoudens in beheer hebben bij pensioenfondsen. Verder maakten mensen weinig nieuwe schulden. Vanwege de slechte huizenmarkt sloten Nederlanders voor maar 19 miljard euro aan hypothecaire leningen af. Het laagste niveau in 15 jaar. Het Nederlandse huishouden had vorig jaar gemiddeld 118.000 euro aan financieel vermogen... waarbij de waarde van het eigen huis niet wordt meegeteld. Het aantal jongeren tussen de 15 en 25 jaar dat zonder diploma van school gaat... is de afgelopen 10 jaar gedaald. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat bijna 10% van de jongeren uit die leeftijdsgroep vorig jaar niet op school zat. In 2001 lag dat percentage nog op 15. De werkloosheid onder schoolverlaters zonder diploma ligt bijna twee keer zo hoog als onder jongeren die wel voldoende zijn gediplomeerd, meldt het CBS. In de Kirgizische hoofdstad Bishkek is het opnieuw onrustig. De oppositie heeft haar aanhangers opgeroepen de straat op te gaan... om te protesteren tegen de hoge brandstofprijzen en corruptie. De politie heeft traangas ingezet tegen de betogers. Gisteren zijn verschillende oppositieleiders opgepakt...